uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Eindhoven staat een appartementencomplex op instorten door een brand. De pilaren zijn aangetast door de hitte. De brandweer heeft zich terug moeten trekken. De bewoners zijn geëvacueerd. Vannacht brak er brand uit in een tankstation tegenover de flat in de wijk Woensel. Het vuur sloeg al snel over naar een winkel onder het wooncomplex. De Palestijnse president Abbas heeft Israël en Hamas opgeroepen weer met elkaar te gaan praten. Eerder voerden de twee al indirecte onderhandelingen met elkaar. Dat was in de Egyptische hoofdstad Cairo. En dat leidde tot een staakt het vuren. Dat hield stand tot afgelopen dinsdag. Israël en Hamas hebben nog niet gereageerd op de oproep. Zeker vijf mensen zijn in de Zweedse stad Malmö gewond geraakt toen de politie een demonstratie wilde opbreken. Ze werden getrapt door politiepaarden. Eén persoon is ernstig gewond geraakt. Volgens de politie sloegen de demonstranten de paarden met knuppels en gooiden ze met flessen en vuurwerk. De betogers protesteerden tegen de bijeenkomst van de Zweedse neonatiepartij op een plein in de stad. Volgens ooggetuigen trad de politie onnodig hard en agressief op tegen de antifascisten. Een van de aanvoerders van een ander Joods geluid is overleden. De Joden die kritisch staan tegenover Israël. Hayo Meijer. Hij vond dat Israël de Palestijnen onderdrukte en uitsloot. Hij noemt Gaza één groot concentratiekamp. Meijer had zelf het vernietigingskamp Auschwitz overleefd. Hij was 90 jaar. President Obama heeft een onderzoek gelast naar de militaire apparatuur die politiekorpsen gebruiken. Tijdens de recente rellen in Ferguson bleek de politie de beschikking te hebben over wapens die bedoeld zijn voor het leger.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 Ik heb nu gekozen voor Canada. Daarover zo meteen meer. In het eerste uur onder meer aandacht voor het album en de act van de maand. Seven Spanish Angels is de original van deze week en natuurlijk ook een blokje uit eigen land. Maar nu eerst naar Canada. Cody Prevost opende met Last Night All Day. Vervolgens luisteren we naar Dallas Smith met Nothing But Summer... En Chet Brownlee houdt zich bezig met de Fighters. Veel luisterplezier. Pretty little girls flirting with the boys down at the snow cone stand. Beer cap Flip flops, tank tops popping off down below the dam. two Everybody's here, everybody's getting loud. Damn fine tan lines and them Carolina cuties. een mail naar info at crossroadsmusic.nl someone's wife and kids. Hopes it's a story he can live to tell. But he ain't thinking about saving himself. When you face the fire, you ain't afraid Fun, het debuut van Puss Boots, is een nieuw project van Nora Jones. En ook dit project levert weer een prima album op. Puss in Boots is een trio dat naast Nora Jones bestaat uit Sasha Dobson en Catherine Popper. De drie dames staan al een tijdje samen op het podium. Maar tot een album was het nog niet gekomen. Ook No Fools No Fun wordt door de dames gezien als een voorproefje op een volwaardig debuut. Want het nu verschenen album bestaat voor een belangrijk deel uit live materiaal. Mijn favoriete track is Don't Know What It Means. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Jim Lauderdale zal vooral bij bluegrass-liefhebbers bekend zijn. Met country, Americana, honky-tonk of rootsrock heeft de gevestigde songwriter in zijn lange carrière ook geen moeite gehad. Thans heeft de 57-jarige met I'm a Song na zeven jaar weer eens een ras-echt old-school country album opgenomen. Do in Time in Bakersfield brengt je meteen in de juiste sfeer en dat is pure country. can't find the feelings left for you. Caught up in a moment that I know is standing still while I'm doing time here in Bakersfield. You'll never get by me, so I watch him while I can. Knowing any moment that this dream will not be real. Still doing time here in Baker. Zanis is afkomstig uit de staat New York, maar woont al sinds 1972 in Denemarken. Toen ze begon te zingen, koos ze voor country. Dit jaar heeft ze een rockabilly-album uitgebracht, Rockabilly Hard genaamd.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 Love can be so tough, but I don't really mind. Cause babe, when I'm with you, I let myself unwind. And you I see via de kleinere labels valt er volop te genieten van pure country. Ik neem dan ook vaak mijn toevlucht tot deze kleine labels. Het album Jet Engines, met daarop Won't Last Forever van Amy McCarley, is ook op zo'n klein label uitgebracht. Amy brengt heerlijke muziek en haar album is een aanbeveling. Well, last forever. last forever take de Haan. Crossroads. Vanaf de jaren 60 ging Ray Charles naast enkele uitstapjes naar de jazz steeds meer pop en country door zijn muziek mengen. Vooral van de songs uit Nashville maakt hij iets onvergetelijks. De kitscherige arrangementen overwinnend of negerend. Born to Lose, Crying Time, You Don't Know Me en andere bewezen dat de soul van Ray Charles overwon. Een van zijn laatste hits was Seven Spanish Angels uit 1984 met Willie Nelson. brown eyes and said, Say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, This is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the bell stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. She knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There was seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying. took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the is afkomstig uit Texas en onlangs is het album Always Country van hem verschenen. Dat het altijd country is bij hem blijkt wel uit de song Rambling Rita die nu scherp staat. about a girl I never stayed at home. Seemed like the girl always wanted to roam, now she's gone. In het eerste uur draai ik altijd een blokje van drie songs uit eigen land met soms een uitstapje naar België. Vandaag heb ik gekozen voor Cajun getint materiaal. Colinda is een song die we allemaal kennen, maar mogelijk ken je de uitvoering van Captain Gumbo nog niet. Zo af en toe waagde ook Major Dundee zich aan Cajun-achtig materiaal. En dan ook nog geschreven door Dick van Altena. Go in Loco, Bonita Bonita. Swamp rondaf met Cher Chatin. Crossroads. han is de achtste hit van John Legend en werd eind januari 2014 zijn eerste nummer 1 notering. De song is terug te vinden op John's vierde album Love in the Future.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 Via de live-uitvoering van Puss and Boots kun je horen dat de muziek met hart en ziel gemaakt wordt en dat de dames er veel lol aan hebben. Als luisteraar ga je dan ook snel voor de bijl. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. is de zijkant van een driemaster waar zich een rijke kanonnen bevond. De Britse elfkoppige folk big band Bellowhead heeft de zeevaart als thema opgevat voor een nieuw album, waar de tubas en trombones weer lekker vanaf bulderen. Bellowhead schrijft hyperactieve koper- en strijkersarrangementen rond antiek Engels volksrepertoire en geeft zo bijna vergeten traditionals, zeemans en drinkliederen, waaronder Roll the Woodpile Down, een nieuw en nogal spetterend leven. Live is de band een sensatie die je gezien moet hebben. En ook via het album verbazen ze. album Seven Dials klinkt op het eerste gehoor niet als een album dat veel opzien zal baren. De folkachtige popsongs van Roddy Frame zijn op het eerste gehoor degelijk en aangenaam, maar niet erg vernieuwend of bijzonder. Zoals ze vaak bij Roddy Frame komt de echte erkenning pas na een paar luisterbeurten. Dan blijkt dat de songs op Seven Dials met geen mogelijkheid uit je hoofd zijn te krijgen. Roddy Frame zingt 40 Days of Rain en daarmee sluiten we dit eerste uur af. this thing began. I was down, a dying man, and as I died in decay, I pushed her away, saying, Why don't you stay? Days turned to dust, my heart ran dry. A compromise was a tooth for an eye.